Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer is er iets bekend over een grote digitale actie van de politie. Ze hebben meegelezen met een miljard geheime berichtjes, schrijft het AD. Daardoor zijn zo'n 60 drugslabs ontmanteld, duizend zware wapens van straat gehaald... en 170.000 kilo drugs in beslag genomen. Ook laatst nog haalde de politie een beveiligd chatprogramma van criminelen offline. Wereldwijd zijn door het stiekem meelezen nu al meer dan 10.000 criminelen opgepakt. In Westzaan, vlak boven Amsterdam, was er vannacht een grote brand bij een cacaobedrijf. Omdat cacao een vettig product is, was het lastig om te blussen. Volgens de brandweer kon het vuur zich daardoor snel verspreiden. Wat we weten is dat eh, de brand zich in ieder geval via transportbanden ook verplaatst heeft eh, binnen de drie gebouwen. Eh, de brand bevindt zich dus ook in drie gebouwen. En ehm, ja, heel veel brandweermensen ingezet om daar in ieder geval de bestrijding ook te doen voor die brand. Nou, dat is inmiddels gelukt. Er ging ook een drone de lucht in om de situatie beter te kunnen inschatten en omwonenden kregen een NL Alert. In Groningen is gisteravond weer een aardbeving geweest. Die beving was rond kwart voor zeven op drie kilometer diepte bij het dorp Zeildijk. Volgens het KNMI had hij een kracht van 2,1. Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van bewoners die de aardbeving hebben gevoeld. En deze serie krijgt een spin-off. De hitserie Game of Thrones, zo'n spin-off, betekent dat de serie wel iets te maken heeft met het originele verhaal, maar er niet precies op doorgaat. Die nieuwe spin-off heeft nu nog de werktitel A Knight of the Seven Kingdoms... over een ridder en zijn schildknaap. Het is nog geen definitieve titel dus. De fantasy-serie Game of Thrones was een dikke hit. De acht seizoenen werden wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gevolgd. En vorig jaar was er al een prequel, House of the Dragon. En het weer nog een wisselvallige ochtend met opklaringen, maar ook veel wolken en af en toe regen. Vanmiddag is het vaker droog en is er vanuit het westen ook meer zon. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Ook schepen en vliegtuigen in de regio werden gealarmeerd. De raket stortte uiteindelijk neer in zee, meldt ook Zuid-Korea. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is weer bijna vol. In het centrum is plaats voor 2000 mensen. Maar gisteren waren er al ongeveer 1900. In Westzaan, boven Amsterdam, heeft een grote brand gewoed bij een cacaobedrijf. Zo'n 100 brandweerlieden waren vannacht bezig met blussen in drie gebouwen. Het weer bewolkt, af en toe een bui. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. Er waait dan een stevige wind en het wordt ongeveer 13 graden. alone with tears in my bed Reliving all of the things that you said But now that you're gone, I'll be okay I'm gonna drink all my sadness away Tonight I Ik ken het team, dit is een miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit af verdiend? Wie brengt de shit overseas, Champions League. Wie doet de shit als Akeem? Yeah. Better ain't leg like me. Yeah. Shawty zoeken leg like me. Let's go. Die mannen betalen de fee.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 I'm getting. Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Is it me or is the band getting bigger? Zevno. On baseline, Martina Nanniskamp. On baseline, Zevno. On baseline, Al Zevno.